uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. 23 NAVO-landen halen dit jaar waarschijnlijk de norm van 2% voor defensieuitgaven. Volgens secretaris-generaal Stoltenberg lukte dat nog nooit zoveel landen. Ook Nederland haalt de norm waarschijnlijk. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn landen bereid om meer uit te geven aan defensie. Er is nog geen akkoord over wie de Europese topfuncties krijgen. Gisteravond vergaderden de Europese regeringsleiders over de portefeuilleverdeling. De functies die ingevuld moeten worden zijn die van commissievoorzitter, parlementsvoorzitter, voorzitter van de Europese Raad en de buitenlandchef. Naar verwachting kan Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie blijven. De regeringsleiders willen er volgende week een knoop over doorhakken. De eerste gesprekken met kandidaat-bewindslieden zijn afgerond. Gisteravond laat kwam Judith Uitermark van NSC als laatste naar buiten... na een gesprek met formateur van Zwol en beoogd premier Dick Schoof. Uitermark is kandidaat-minister van Binnenlandse Zaken. Schoof sprak van goede gesprekken in een prettige sfeer. Vandaag gaan die besprekingen verder, onder meer met mensen die in beeld zijn als staatssecretaris. Het nieuwe kabinet wordt op 2 juli beëdigd. Vitesse heeft tot laat doorgewerkt om alle papieren in te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB. De Arnhemse voetbalclub moest voor middernacht een sluitende begroting aanleveren om in het betaald voetbal te mogen blijven. Vitesse zit in grote geldproblemen en is op zoek naar nieuwe investeerders. Volgens Omroep Gelderland zijn er nog twee partijen over die willen investeren. Als de KNVB de licentie van Vitesse intrekt, kan de club nog in beroep gaan of naar de rechter stappen. Het weer vanuit het zuiden trekken er buien over, maar in het noordwesten blijft het droog. In Limburg is later op de dag ook onweer mogelijk.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 Now we're in the order of a hero at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The Disney place, your favorite song, Kanye's all Now you're backing in for me to dance. Pull it, pull it, pull it close.